Maar ze kwam daar nooit aan. Halverwege de route bij Duivendrecht werd ze het slachtoffer van een dodelijk misdrijf. Haar dorpsgenoten zijn geschokt, vertellen ze aan NOS Stories. Mensen hebben het er wel echt over, ja. dat het ook een dorp is, dus dan gaat het snel eh, rond, ja. ja. Je hoort het vaker dat, dat, dat dit soort dingen dan gebeuren, maar dan voelde toch verder weg. Terwijl nu komt dat opeens zo dichtbij. Als ik zelf naar huis zou fietsen, dan zou ik het niet fijn vinden om langs dat stuk te fietsen. Zo denk ik er wel over. Het is gewoon een heel onguur stuk waar geen lampen staan. Je voelt je er nooit helemaal op je gemak. En eh, ik, ik zou ook het liefst fiets, fiets niemand daar alleen, denk ik. De politie heeft nog niemand opgepakt voor de moord op Lisa. Langs de weg waar haar lichaam gevonden is zijn wel extra camera's neergezet. De verdachte van een ernstig zedenmisdrijf in Zeist is opgepakt. De politie deelde gisteren beelden van de man. Hij kon worden aangehouden dankzij tips. Afgelopen vrijdag werd een vrouw in de bossen het slachtoffer van ernstig seksueel geweld. De dader vluchtte daarna. De man wordt verdacht van twee incidenten op dezelfde dag. Hij zou zich tussendoor hebben omgekleed. Voetbalclub NEC is bestolen. Inbrekers hebben voor 15.000 euro aan merchandise gejat uit het Goffertstadion. Ze kwamen binnen door een kuil te graven onder een hek gaat vooral om jubileumshirts die zijn gestolen. Camera's hebben de diefstal goed in beeld gebracht. En geen strenge rechter die verdachten de les leest en hoge straffen geeft... maar één die naar hun verhalen luistert en genade toont. Frank Caprio stond bekend als de aardigste rechter van Amerika. Nu is hij overleden aan alvleesklierkanker. Judge Caprio behandelde vooral kleine overtredingen, zoals parkeerboetes. En als verdachten een goed excuus hadden, was hij vaak de moeilijkste niet. Keep up the good work. Thank you, sir. And I'm going to dismiss the ticket. I believe your story. I think you've been punished enough. Oscar, you're free. I'm not going to charge anything for the ticket. I love you, Judge. God love you. Good luck to you. God bless you. Thank you. Rechter Frank Caprio was 88. Het weer, een mix van zon en wolken bij 19 tot 24 graden. Morgen veel wolken en een stukje koeler. Het wordt dan een graad of 19. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de Noord-Hollandse wegen wordt langzaam gereden. Op de A4 vanuit Amsterdam, eh, Den Haag naar Amsterdam. Voor knooppunt Nieuwmeer, 10 minuten vertraging. Half uurtje op de A9, Amstelveen-Alkmaar. 15 kilometer file tussen Alsmeer en knooppunt Velzen. 40 minuten vertraging op de buitenring van de A10 Zuid... tussen Amsterdam, Bos en Lommer en Durgerdam. 17 kilometer langzaam rijdend verkeer.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 De politie deelde gisteren foto's en bewegend beeld van de man. Hij kan worden aangehouden dankzij tips. Er zijn dit jaar meer wolvenaanvallen op vee geteld... dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens persbureau ANP gaat het om bijna 500 aanvallen... tegen 360 aanvallen vorig jaar de politie heeft twee verdachten opgepakt voor de mishandeling van twee zussen in Rotterdam begin april. Een van de twee zussen is transvrouw. De politie denkt dat ze daarom zijn aangevallen. Het weer droog en vrij zonnig bij 19 tot 24 graden.